7 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. De overheid moet meer geld uittrekken voor onderhoud en vervanging van bruggen, sluizen en tunnels. Dat vinden enkele organisaties die zich bezighouden met infrastructuur, waaronder de ANWB en Transport en Logistiek Nederland. Ze zeggen dat er sprake is van groot achterstallig onderhoud, wat kan leiden tot onverwachte wegafsluitingen en grote economische schade. Een op de acht jonge zorgmedewerkers tot 35 jaar heeft wel eens burn-out klachten gehad. Volgens CNV Jongeren, dat een steekproef onder 400 mensen deed... komt daardoor dat ze niet op een veilige en gezonde manier kunnen werken. Ruim een kwart van de ondervraagden voelt een te hoge werkdruk... en 23 heeft het over een negatieve werksfeer. De uitstroom van jongeren in de zorg ligt volgens CNV Jongeren alarmerend hoog. Een hoge onderhandelaar die namens Noord-Korea gesprekken voerde met de Amerikanen over denuclearisatie zou weer in het openbaar zijn verschenen. Een Zuid-Koreaanse krant meldde afgelopen week dat Kim Jong-chol naar een strafkamp was gestuurd vanwege de mislukte gesprekken met Amerika in Vietnam. Het Noord-Koreaanse staatspersbureau laat nu een foto zien die gisteren zou zijn genomen bij een concert. Daarop staat hij naast leider Kim Jong-un. Of hij wel in een strafkamp heeft gezeten is onduidelijk. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft nieuwe problemen ontdekt binnen de 737-serie van Boeing. Volgens de autoriteit moeten mogelijk van honderden van die toestellen panelen aan de voorkant van de vleugels worden vervangen. Als dat niet gebeurt kan er tijdens een vlucht schade ontstaan. Het gaat volgens Boeing om twee toesteltypes, de 737NG en de 737 MAX. Van dat laatste type worden de toestellen al sinds maart wereldwijd aan de grond gehouden... na twee crashes waarbij honderden doden vielen. Het weer. In Limburg vallen nog stevige buien. Ook trekken er buien van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt 19 graden aan zee en zo'n 24 graden in het oosten van het land. En er staat een matige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Hoorn richting Zaandam.